Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Waarschijnlijk mogen winkels volgende week weer beperkt open. Op zaterdag door de winkelstraten struinen, dat zit er nog niet in, maar winkels mogen wel open voor afhalen. Je kan dan online of telefonisch iets bestellen en het dan later ophalen. Ook voor basisscholen is er goed nieuws. Die gaan vanaf maandag weer open. Wel komen er volgens onderwijsminister Arie Slop extra maatregelen wanneer een leerling besmet is met corona. Als er in de klas iemand eh, positief wordt getest, dan gaat de hele klas in quarantaine. Dat is best ingrijpend. Vijf dagen. Na die vijf dagen moeten ze getest worden. Degenen die negatief getest zijn, die kunnen dan weer naar school. Maar degenen die positief getest zijn, moeten dan uh, thuis blijven. Afgelopen weekend zijn door de politie bijna 11.000 boetes uitgedeeld aan mensen die ondanks de avondklok toch op straat waren. Ook werden er nog eens 2000 boetes opgelegd voor andere corona-overtredingen. Bijvoorbeeld het niet dragen van een mondkapje. 65% van de jongeren wil dat er meer anticonceptie voor mannen komt. Blijkt uit onderzoek van een Vandaag. 9 op de 10 vindt dat mannen net zo verantwoordelijk zijn voor anticonceptie als vrouwen. Mannen hebben wel een voorkeur. De helft het liefst dat er een mannenpil komt. Pak je agenda er maar bij. Het eerste festival staat op de planning. Paaspop. Zo klonk de laatste editie in 2019. Een paas vooral. Jezus met zijn met zijn, met zijn matties aan de grote tafel. Vries, zwarmen, maar, uh, alles, alles voor de heer. Nou, het festival in Schijndel trapt normaal gesproken het festivalseizoen af in april. Dit jaar willen ze de eerste zijn in september. Ze gaan ervan uit dat het dan gewoon weer kan. Aan het eind van deze maand kun je kaartjes kopen. er staat hoogstwaarschijnlijk nog een festival op de planning. De Zwarte Cross wil het liefst een festivalterrein laten volstromen in het laatste weekend van september. We krijgen het weer nog. In het noorden en midden kan het lokaal nog altijd heel glad zijn door ijzel. Verder is het in het hele land bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 0 en de 5 graden. Morgen is er in het noorden kans op sneeuw en het kan dan opnieuw glad worden.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 en de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het RWS-journaal. Winkels mogen volgende week maandag mogelijk weer open... maar dan alleen voor het afhalen van bestellingen. Het kabinet bepaalt waarschijnlijk morgen... of deze versoepeling van de coronamaatregelen doorgaat. Het OMT adviseert extra maatregelen op basisscholen... om besmettingen te voorkomen als de scholen over een week weer openen. Zo zouden kinderen in groep 7 en 8 op de gang mondkapjes moeten dragen. En Omroep Flevoland heeft anderhalf uur aan unieke filmbeelden gekregen van Urk tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het geïsoleerde vissersdorp ging het gewone leven in de oorlog nog lang door. De maker is een amateurfilmer die in Urk werkte aan een gemaal. Het weer nog, de neerslag trekt steeds verder weg en de gladheid neemt verder af.